Maandag werd al een man van 18 uit Rotterdam opgepakt. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Het slachtoffer werd thuis aangevallen en bijna gewurgd. De politie denkt dat het slachtoffer is aangevallen omdat hij trans is. Het zijn ingewikkelde tijden voor vrachtschepen. Dat heeft allemaal te maken met de importheffingen van president Trump. Daardoor gaan er veel minder containers met spullen van China naar de VS. Met als gevolg dat overal containers staan die niet nodig zijn... en ze op andere plekken tekorten hebben. Niet leuk, zeggen transportbedrijven. Het is een chaos. Eh, ontzettend veel vertragingen eh, eh, in Rotterdam, maar eigenlijk op de wereldwijde zeevrachten is het op dit moment gewoon een puinhoop. Zo'n 20% van de schepen is geschrapt of hun route is gewijzigd. Het zijn er 80 in totaal. In piek coronatijd voeren er maximaal 50 schepen niet. En wie een lekkere duik wil nemen in het openluchtzwembad in Veghel, komt bedrogen uit. Daar klinkt het deze dagen niet zo, maar zo. Ja, het zwembad is gesloten omdat iemand in de nacht van maandag op dinsdag witte verf in het 50 meter bad heeft gegooid. Voorlopig geen zwempret daar. Het is eh, prachtig mooi weer en eh, we zijn gesloten. We werken hard eh, om het weer schoon te krijgen. Maar ik heb geen idee hoe lang dit gaat duren. Met een 50 meter bad ben je wel drie weken bezig om hem weer gevuld te krijgen. Ja, dat op eh, de eerste officiële zomerse dag van 2025. Het is een graad of 25, 26, alleen in het noorden en langs de kust iets koeler. En morgen waarschijnlijk de tweede zomerse dag van het jaar. Veel zon en maxima van 24 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in Noord-Holland begonnen met vooral dagelijkse files. De meeste vertragingen zien we op de A27 van Almere naar Utrecht. Bij Beeldhoven is een aanhanger in brand gevlogen het is inmiddels geblust, maar de twee rijstoken zijn nog altijd dicht...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 I have no idea what's happened to that dream. Cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. and I don't Nothing I have is truly mine. There's nothing I have is truly mine.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 Details over de afspraken die zijn gemaakt zijn nog niet bekend. Mogelijk wordt morgen de deal ondertekend. Voormalig president van Suriname, Jules Weidenbos, is overleden. Hij kampte volgens Surinaamse media al jaren met gezondheidsproblemen. Hij was 83 jaar. En de eerste officiële zomerse dag van het jaar is een feit. Iets voor half vier werd het 25 graden in de beeld. Op andere plekken in het land was het zelfs al wat warmer. En het weer nog, nu al nog zomers warm. Vanavond koelt het af naar een graad of 11.